met het NOS-journaal. De internationale trein die bij de grensovergang tussen Italië en Oostenrijk was tegengehouden uit angst voor het coronavirus mag weer verder rijden. Dat meldt Oostenrijkse publieke omroep. De trein is vanuit Venetië op weg naar München in Duitsland en werd op de Brennerpas stilgezet omdat eerder op de dag twee passagiers koorts hadden. De vrouwen moesten in Verona uitstappen en zijn nagekeken in een ziekenhuis. Toen bleek dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Noord-Italië kampt met een explosieve uitbraak van het virus. Het aantal besmettingen is dit weekend opgelopen tot meer dan 150. Er zijn drie doden gevallen. Buitenhof gaat de uitlatingen van presentator Natalie Wrighton... in de uitzending van afgelopen dag niet rectificeren. Dat heeft het tv-programma laten weten. Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie kondigde aan... dat hij naar de rechter stapt voor een rectificatie... Ryten stelde dat Baudet heeft gezegd dat de EU een vooropgezet plan heeft... om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Volgens het transcript van het debat zei Baudet dat de EU doelbewust immigranten naar Europa haalt... om de Europese traditionele identiteit te verzwakken. Volgens Buitenhof waren, waren Wrightons woorden een juiste parafrasering. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Hamburg zijn volgens de voorlopige uitslagen gewonnen door de sociaal-democratische SPD samen met de Groenen. De rechtspopulistische AFD lijkt net de kiesdrempel te hebben gehaald. En het CDU van bondskanselier Angela Merkel behaalde het slechtste resultaat in de afgelopen 70 jaar. De opkomst bij de parlementsverkiezingen in Iran is de laagste sinds de stichting van de Islamitische Republiek in 1979. 42,5% van de kiesgerechtigden is vrijdag naar de stembus gegaan. In de hoofdstad Teheran was dat maar net boven de 25 procent. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. De wind zwakt af. Morgen grijs met nu en dan regen. Morgenmiddag gaat het weer harder waaien en het wordt zo'n 9 tot 12 graden.